een Klomp met het NOS-journaal. De regionale Noord-Brabantse partij Lokaal Brabant gaat toch niet meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De leden vinden dat ze te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden en stemden tegen het voorstel. Ze willen wel dat Lokaal Brabant de volgende keer een poging doet om in de Kamer te komen... om Brabant daar beter te kunnen vertegenwoordigen. De Friese partij FNP wil in oktober wel meedoen aan de landelijke verkiezingen... met Aantjelle Soeboer Soepboer als lijsttrekker. Hij was Kamerlid voor NSC, maar gaf vorige maand zijn zetel terug. Hamas is niet van plan de wapens neer te leggen voordat er een onafhankelijke Palestijnse staat is. En Jeruzalem moet daar de hoofdstad van worden, staat in een verklaring van Hamas. Daarmee reageert de groep op uitspraken van de Amerikaanse topdiplomaat Witkoff, die in Israël is. Hij wil een deal waarbij Hamas alle gijzelaars vrijlaat en de wapens neerlegt. In ruil daarvoor zou er een einde komen aan de oorlog. Maar uit de verklaring blijkt dat Hamas die voorwaarden onacceptabel vindt. In het Verenigd Koninkrijk is nog iemand opgepakt voor vernielingen op een Britse luchtmachtbasis. In juni gingen pro-Palestijnse activisten het beveiligde terrein op en spoten ze onder meer verf op twee vliegtuigen. Volgens het leger is er voor 7 miljoen pond aan schade aangericht. Er waren al drie mensen opgepakt en nu zit ook een vierde verdachte van 22 vast. De ene laatste etappe in de Tour de France van is gewonnen door de Française Pauline Ferrand-Prévot. De laatste kilometers reed ze solo naar de top van de Col de la Madeleine. En daarmee neemt ze ook de gele trui over van Kim Lecour. De Nederlandse topfavoriet Demi Vollering knokte zich op ruim drie minuten van Ferrand-Prévot nog naar de vierde plaats. Zij staat in het algemeen klassement nu op de derde plek. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar ook enkele buien. Vooral in het noorden en oosten. Morgen begint met zon, maar later in de middag meer bewolking. Het wordt graad of 22 en in de avond morgen gaat het regenen.